uitslag zien dat de oplossing van Rajoy niet werkt en dat het katastiek blijft. De politie mag voorlopig geen stroomstootwapens gebruiken in de geestelijke gezondheidszorg. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Aanleiding is een incident in juli. Toen gebruikte een agent tot drie keer toe een taser bij een agressieve patiënt in een inrichting in Capelle aan den IJssel. En dit jaar mogen drie politieeenheden zo'n stroomstootwapen gebruiken. Maar onder meer GroenLinks vindt dat de psychiatrie een veilige en beschermende omgeving moet zijn. En volgens de Telegraaf wordt Erik ten Hag de nieuwe trainer van Ajax. Hij zou voor 7 ton worden overgenomen van FC Utrecht. Alfred Schreuder, nu nog assistent bij het Duitse Hoffenheim, wordt assistent. En ten Hag haalde vorig jaar Europees voetbal met FC Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam bij het tweede team van Bayern München. En Ajax sloeg gisteren Marcel Keizer vanwege tegenvallende resultaten. Ook assistenttrainer Henny Spijkerman en individueel trainer Dennis Bergkamp moesten vertrekken. Het weer nog bewolkt met op veel plekken dichte mist. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Overdag ook bewolkt en op veel plekken mistig met kans op regen.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 Michel Koenen met het NOS-journaal. De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont zegt dat de Catalaanse Republiek heeft gewonnen bij de vervroegde verkiezingen. Met bijna alle stemmen geteld houden de partijen die voor onafhankelijkheid zijn een meerderheid in het Catalaanse parlement. Puigdemont noemde dat in Brussel een klap in het gezicht van de Spaanse premier Rajoy. Volgens hem laat de uitslag zien dat de oplossing van Rajoy niet werkt en dat het Catalaanse volk het recht heeft verdiend dat Europa luistert. De Europese Commissie